Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De vrouw van de vermoorde Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk... wil het werk van haar echtgenoot voortzetten. In een toespraak zei ze dat de dader geen idee heeft wat hij heeft losgemaakt. Kirk hield een tour langs universiteiten toen hij werd doodgeschoten. Die tour gaat volgens zijn weduwe verder. Ze moedigt jongeren aan om zich aan te sluiten bij de organisatie van Kirk... om zijn conservatieve boodschap te verspreiden. De Israëlische geheime dienst, de Mossad, had een plan om kopstukken van Hamas in Qatar uit te schakelen. Maar de directeur wilde dat plan niet uitvoeren. Hij vreesde dat zo'n grondaanval de relatie met Qatar zou schaden, zeggen bronnen tegen de Washington Post. Het leger besloot daarop om luchtaanvallen uit te voeren op de hoofdstad van Qatar. In een huis in de buurt van Bordeaux heeft de Franse politie 180 zelfgemaakte explosieven gevonden. Ook lagen er vuurwapens en 11.000 euro aan cash. De bewoner is opgepakt. Dat is een oud-militair van 53. Over een motief is niets bekend. In België komt een verbod op roken en vepen op terrassen. Dat verbod gaat in 2027 in. De Belgische minister van Volksgezondheid wil het aantal rokers terugdringen... en ook meteen het vepen aanpakken. Wie wordt betrapt met een sigaret of vape op een terras kan een boete krijgen. En ook horecaondernemers kunnen worden bestraft als ze asbakken op de tafel zetten. In de eerste divisie heeft Vitesse de eerste wedstrijd verloren. Jong AZ was met 4-0 te sterk. De club uit Arnhem hoorde pas vorige week dat het de proflicentie terugkreeg... nadat die deze zomer was ingetrokken door de KNVB. Daarom was het nog maar de vraag of Vitesse op tijd een volwaardig elftal bij elkaar kon krijgen. Het weer, straks lokaal wat zon, maar al snel neemt de bewolking en de kans op buien toe. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag en avond buien en dan wordt het een graad of 19.